7 Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet maakt dit jaar nog 1,5 miljard euro extra vrij... voor defensie, het klimaat en de jeugdzorg. Dat staat in de voorjaarsnota. Het kabinet had extra geld te besteden door meevallers in de zorg... lagere rentelasten en meevallende EU-afdrachten. Minister Hoekstra zegt dat dat geld nu gebruikt wordt... om problemen in de samenleving op te lossen. Volgens hem kan dat omdat de economie nog steeds stevig groeit. De Europese Centrale Bank heeft de deadline voor drie vacatures verlengd... omdat er niet genoeg vrouwen hebben gesolliciteerd. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. Het gaat om drie topfuncties in de Raad van Toezicht bij de bank. Oorspronkelijk zouden de vacatures op 15 mei sluiten... maar de deadline is verschoven naar 12 juni. De bank ligt al langer onder vuur vanwege het lage aantal vrouwen... dat er een topfunctie bekleedt. Meer dan driekwart is man. De Oostenrijkse bondskanselier Koerts moet vertrekken na een motie van wantrouwen. Die werd ingediend vanwege de affaire rond de vicekanselier Strache. Die moest eerder al opstappen na het opduiken van een video. Daarin was te zien hoe hij corrupte deals probeerde te sluiten met een Russische vrouw. Naar aanleiding van de kwestie viel het kabinet. De motie van wantrouwen werd ook gesteund door de FPE van de opgestapte Strache. De partij van Koerts, de OVP, won gisteren nog bij de Europese verkiezingen. De Miss India-Holland-verkiezing in Den Haag is uitgelopen op een rechtszaak. Vijf vrouwen beschuldigen de organisatie van seksuele intimidatie en gesjoemel... en daarom kwamen ze niet opdagen bij de finale van de verkiezing op 12 april. De organisator spreekt de beschuldigingen tegen en klaagt de vrouwen op zijn beurt aan wegens smaad... en eist dat ze niks negatiefs over hem mogen zeggen. Morgen buigt de rechter zich over de zaak. Het weer vanavond is op de meeste plaatsen droog... maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vannacht en morgen vallen stevige buien, mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 16. Woensdag is het droger, donderdag wordt weer regen verwacht. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog file op de A7 van Zaandam naar Horen. Tussen knooppunt Zaandam en afrit Weidewormer heb je 5 minuten vertraging. De afrit Weidewormer is nog dicht na een ongeluk. Keren kan bij Purmerend Zuid.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 I got my home. Got a pretty little girl that don't wanna be alone. And I got my hopes. I got my dreams. The real life ain't that simple, so it seems. So I'll work for one more day. My world keeps turning on its way. vervalste country rock uit Australië. The Wolf Brothers en A One Way State of Mind. We zijn nog dik een uur bij je met onze country, afgewisseld met bluegrass en Americana. En over het laatste gesproken, de volgende artiesten komt uit Boise, Idaho, Ellen Jewel en Bang Bang Bang. That little Cupid, he's a real sharpshooter. I don't believe he's got an arrow and bow. People all think he just couldn't be cute. But I saw him down at the gun show. He appeared to be about two years of age. A really freaky thing to see. He was bragging about his sawed off six gauge. Hidden right up his tattered sleeve. I asked him if the gun had a sight. How can you hit your mark that way, little Cupid? He just laughed outright. He said, I don't take aim, I just bang, bang, bang. I don't take aim game, I just bang, bang, bang. We fired off a few hot rounds, right into the sorry crowd. No blood, no gore, no one hit the ground. They all just fell in love till it happens to you. Be sure you stay well out of his way. Love is careless, random, and cruel. He don't take aim, he just. He don't take aim, he just bang, bang, bang.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 ain't feeling them downtown lights But I got a bottle at your favorite place waiting for us and a bucket on ice. Damn, I didn't think it'd be that easy. Cause now you're getting ready. I'm just sitting here watching TV. Here you come looking like a grown man's dream. Damn, I can't believe, I can't believe. I talked you into slipping down the hall, baby, turning on Watching people wonder who you are Oh, we should just say we did We can start with a kiss And pretend we just got back from the bar I talked you into slipping down the hall Baby, turn it on probably way too loud to hear you laughing. There's a look in your eyes, looks like we ain't leaving now. Girl, I'm so glad, I'm so glad. I talked you into slipping down the hall, baby, Turning on. Your playlist you play when you're in the shower. talk you out Van het album Can't Say I Ain't Country, Florida Georgia Line met Talk You Out of It. Het is tijd geworden voor de spiegelplaat. Het origineel is in 1969 door Joe South op de plaat gezet, maar dat is nooit een grote hit geworden. Dat werd het wel voor Lynn Anderson. Zij bracht het in 1970 uit. En zij heeft daar zelfs in 1971 nog een Grammy Award voor gewonnen voor de Best Female Country Vocal Performance of the Year. En zoals gewoonlijk doen we daarnaast ook nog een andere versie. En dat is deze van Martina McBride uit 2005.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 Love felt so strong. on a Sunday may Sometimes the law of progression appears to take a break Nothing seems to work despite all the efforts we've made We can find the right words, there is nothing more to say het album Take This Right. Maartje met Remember the Rain. Dit was ook weer country uit Nederland. In deze show is de country uit Nederland heel goed vertegenwoordigd. Want straks hebben we ook nog eentje uit Nederland voor je. En eh, uit Amerika komt Luke Bryan. Dit is Knocking Boots. This truck needs a half tank. These wheels need a two lane. This radio needs three songs to play to get me across town to you. That dress needs to slip off. That hair needs to come down. Friday nights need to do what Friday nights need to do. That's the truth. Yeah, birds need bees and ice needs whiskey. Boys like me need girls like you to kiss me. Fishing in the dark needs nitty gritty. Under that pale moon, sweet tea needs that sugar stirring. Small town nights need both ends burning. Shades need drawing, hearts need falling, boots need knocking. Knocking boots. Knocking boots. Me and you. Oh. Long weeks need a weekend. Cheap drinks need a slinging. That dance floor needs some me on you. And you on me tonight need to be sung. Tip bells need to be rung. Last calls need a call that cab. And back seats need I want you so bad. Yeah, birds need bees and ice needs whiskey. Boys like me need girls like you to kiss me. Fishing in the dark needs nitty gritty. Under that pale moon sugar stirring small town nights need both ends burning chains need drawing hearts need falling boots need knocking knocking boots knocking boots need shutting, lights need cutting, lips need locking, boots need knocking, and birds need bees, and I sneeze whiskey. Boys like me need girls like you to kiss me. Fishing in the dark means nitty gritty. Under that pale moon, a sweet tea needs that sugar stirring. Small town nights need both ends burning shades need drawing boots need falling, boots need knocking, knocking boots, mm, knocking boots. De nieuwe single van Luke Bryan, A Knocking Boots. En wat klinkt die lekker. Ehm, zoals je weet hebben we natuurlijk de onderwerpen Spotlight Album en Spiegelplaat in de show zitten. Maar heb je zelf nu een keer een suggestie? Mag je die natuurlijk altijd opsturen naar info.nashvilleradio.nl Dus heb je een album waar je denkt van joh, daar zou ik graag eens vier nummers van willen horen. Dan moet het natuurlijk wel country gerelateerd zijn. En dan maakt het niet uit hoe oud het album is. Stuur dan even een mailtje naar info.nashvilleradio.nl En dat geldt natuurlijk ook als je twee leuke versies van een country klassieker. Of misschien wel een hit van tegenwoordig kunt vinden. Ehm, we gaan verder met Bluegrass. Mama's a Marmalade. Ze komen uit Northampton, Massachusetts. Ze zijn met z'n vijfjes en dit is Clementine. Ever since the fall I have been a traveling. Left my home up north without a word. My true love set me free. Now there's nothing left to do but keep on running from the memory of her. To get warm on the third cold night in Santa Fe. I waited till she was fast asleep, sighed before I slept. diamond, sure our jewels in the crown. All Texas down to Mexico. Don't matter how far south I go, nothing compares to how she dragged me down. All the brown haired women, all the billboards about heaven, all the gin, all the whiskey, all the time. All the loneliness on the radio, she used to sing soft and low back when she was. these teardrops. down the road Was it something I said, baby, I don't know Back then we were just a couple rolling stones Just trying to figure out how love goes Kinda wish those days would last But I hopes some dreams stuck in the past Man, I wish I could've told you a whole lot more But something kept me from that beat a damn love song couple rolling stones Een aantal weken geleden draaide ik dit nummer voor het eerst. Big City Filter uit Canada met It's Over Now. En eh, de mannelijke helft van dit duo, Roland Coté, vond het zo grappig... dat hij eh, mij hun nummer in het Nederlands hoorde aankondigen... dat hij dat op Facebook gedeeld heeft. En uh, was hilarisch, vond ik in ieder geval. En daarvoor hoorde je uit 1967 Connie Smith met On and On and On. Juice Newton, wie kent er nog, zat in 1981... had ze een leuke hit met de Queen of Forward. Astrid, je hebt een... E-mail! Eh, dat klopt. Via info.nashvilleradio.nl kregen wij van de week een e-mail binnen. Of we aandacht wilden besteden aan het evenement Country in Dreams. Dat wordt op 16 november gehouden vanaf 12 uur tot in de kleine uurtjes in Studio A12 in Bunnik. Wil je daar meer over weten, kan je sowieso even de website van, deze, van dit evenement bekijken. countryindreams.nl um, ehm, Op dit evenement staan een hele hoop artiesten. Zo staat er onder andere Anna McRose de band Connected, de band Liddy Montana, Pam Macbeth, de band A Rambling, A Boots en ook nog eens deze volgende artiesten. Ben Steeneker en Carmen Steeneker met Run Away. Cristo say Ben en Carmen Steeneker met Run Away het is tijd geworden voor de laatste twee nummers van het Spotlight-album That Sweet Song van Fuzzy and the Rust Belts. Er staan negen nummers op dit album. Het is hun debuutalbum en het is heel gevarieerd. Je gaat achter elkaar luisteren naar Hello June en daarna Ship of Fools. Dit is het Nashville Spotlight-album. Veel Spotlight album. country music. crawfish hole. Five got poker on Saturday night, church on Sunday morning. You get a line, you get a line, I get a pole. We'll, go fishing in the crawfish hole. Five got poker on Saturday night, church on Sunday morning. You get a line, you get a line and I get a pole. We'll go fishing in the crawfish hole. Five got poker on Saturday night, church on Sunday morning. Stay in line with the summer smile, the road ahead The past I left behind me Same parts, troubled men and mother's child A highway garden grown mighty wild There's just one place that seems to recognize me I wanna go color sky and forever roam my Gulf Coast home. Pocket full of promises and no bend, no way to win a good woman's hand. She made it clean. She could not stand beside me. So I packed up my pride and went on the limb. Too little sense and no plan. Took a good long while try and find me. Now I wanna go to my Gulf Coast home. Gulf Cove Coast, Home en daarvoor Little Big Town met de Boondocks. Het is eh, weer zover. Het zit erop. Twee uur lang Nashville heb je kunnen luisteren, maar niet getreurd. Volgende week zijn we natuurlijk weer bij je. Kijk even voor meer informatie op www.nashvilleradio.nl. Daar kun je precies vinden waar we allemaal te beluisteren zijn. We sluiten deze show af met een zangeres die net haar uh, debuutsingle uit heeft. Lee Ann Purvis en I'm Young. first heartbreak. He said he would and he didn't. Looks like I won't have to waste any more time with him. He ruined my day, he ruined my night, but I won't let him ruin my life.